Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte houdt op dit moment een toespraak in het Europees Parlement. Volgens de premier is hij positiever over de Europese Unie gaan denken... toen Nederland voorzitter was van de EU in 2016. Rutte zag toen dat Europese oplossingen, zoals de vluchtelingendeal... ook voordelig voor Nederland kunnen zijn. Wel noemt hij de verschillen van mening over hoe vluchtelingen moeten worden opgevangen gevaarlijk. En verder wil Rutte dat de EU meer werk maakt van de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt. Het Amsterdamse betaalbedrijf Argen is bij zijn introductie op de beurs in één klap 12 miljard euro waard geworden. Dat is 5 miljard meer dan waar gisteren op werd gerekend. Argen levert technologie om af te rekenen bij bedrijven als Netflix, Spotify, eBay, De Bijenkorf en Coolblue. De beursgang van Argen wordt gezien als de belangrijkste beursgang van dit jaar in Amsterdam. 1 op de 20 thuiswonende ouderen wordt fysiek of psychisch mishandeld... of er wordt financieel misbruik van hen gemaakt... Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3 miljoen 65-plussers... in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Bijna 6 op de 10 daders zijn man... en het gaat vaak om familie, kennissen of buren. Meestal worden de slachtoffers meer dan één keer mishandeld. Volgens de onderzoekers zijn de cijfers het topje van de ijsberg. Minister De Jonge zegt dat hij is geschrokken. Hij vindt dat het thuis veilig moet zijn. Er zijn veel meer muggen dan normaal, meldt de Wageningen Universiteit. Door de hoge temperaturen en de regen van de laatste tijd was de eerste generatie muggen een maand eerder dan normaal. Onderzoekers verwachten dat rond deze tijd de tweede generatie uitkomt. Door de vroege komst van de muggen verwacht Wageningen dit jaar één of twee generaties muggen extra. Normaal duurt het bijna een maand voor muggeneitjes uitkomen. Door het warme en natte weer gebeurt dat al na twee weken. Het weer dan nog, eerst nog bewolkt en mogelijk wat regen.